In het uitgelekte voorstel staat dat de banken hun steun hebben toegezegd. Algemeen directeur Smits van het Maastadziekenhuis in Rotterdam betreurt het ten zeerste dat zeker 70 mensen in het ziekenhuis besmet zijn geraakt met de Klebsiella-bacterie. Smits zei dat het de eerste keer is dat die in Nederland voorkomt en dat er niet standaard op wordt getest. Volgens Smits is de uitbraak sinds vorige week maandag onder controle. De rechtbank in Middelburg heeft een bijzondere geldboete opgelegd aan een man die betrapt is met kinderporno. Naast een werkstraf is de man veroordeeld tot het overmaken van 10.000 euro aan de stichting Defense for Children. Dat is een organisatie die opkomt voor de rechten van het kind. Op de computer van de Middelburger stonden ruim 11.000 foto's en filmpjes van kinderen die werden misbruikt. Een deelnemer van de Vierdaagse in Nijmegen heeft een deel van de route per fiets afgelegd. Hij viel door de mand bij een controlepost van de organisatie. De man die de 50 kilometer liep moest direct zijn polsbandje inleveren. Hij werd gedisqualificeerd. En Andy Schleck heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen, maar kwam 15 seconden tekort om de gele trui over te nemen van de Fransman Veuclair. Andy Schleck reed weg uit het peloton op de Isoar, de tweede beklimming van de dag. Op de slotklim op de Galibier hield hij uiteindelijk een kleine 2,5 minuut over. Alberto Contador moest in de laatste kilometers lossen en lijkt kansloos voor de eindzegen. Het weer, de buiigheid neemt geleidelijk af. Vannacht valt alleen in het uiterste zuiden van het land nog wat regen. En de minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen is het met 18 graden iets frisser dan vandaag. En in de middag kunnen opnieuw een paar buien vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Soest en Laren daarom nu 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht bij Laren. A2 Utrecht richting Den Bosch nog steeds file door wegwerkzaamheden tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid. 6 kilometer lang. 2 kilometer langzaam rijden op de A4 Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof en Zoeterwoude Rijndijk. De A10 Ring West van Amsterdam tussen Afrit Haarlem en Knopend Koenplein 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda 2 kilometer tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum.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 www.zfmzandvoort.nl tongetjes. Met een bakkie erbij. Welke tent eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? maar we hebben gewoon eh, hier, eh, als je het niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen.